Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze doorzoeken de bagage en lijken verbaasd en geschokt dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zouden door de rebellen zelf zijn gemaakt. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Er zijn vandaag uitgebreide herdenkingen. In Australië is de ramp met de vlucht MH17 al herdacht. Bij het parlementsgebouw in Canberra is een gedenkteken onthuld. Bij de ramp met MH17 kwamen 39 Australiërs om het leven. Australische politici reageren geschokt op de nieuwe beelden van de rampplek die gisteren naar buiten zijn gekomen. Volgens premier Abbott laat de video nog eens zien dat het neerhalen van MH17 een gruweldaad is en absoluut geen ongeluk. De man die in een bioscoop in de Amerikaanse staat Colorado twaalf mensen doodschoot is schuldig aan meervoudige moord. Dat heeft een rechtbankjury bepaald. Diezelfde jury bepaalde ook of de 27-jarige James Holmes levenslang of de doodstraf krijgt. Holmes schoot in juni 2012 om zich heen bij de vertoning van de Batman-film The Dark Knight Rises. Toen hij werd aangehouden zei Holmes dat hij de Joker was, een personage uit de Batman-serie. Volgens de jury was hij volledig toerekeningsvatbaar. Voor vakantiegangers naar Zuid-Europa wordt het dit weekend druk en warm, zegt de ANWB. Het is overal druk met vakantieverkeer en in Zuidoost-Frankrijk, Oostenrijk en Noord-Italië worden temperaturen rond 38 graden verwacht. De ANWB adviseert om onderweg extra pauzes in te lassen en genoeg eten en drinken mee te nemen omdat de reis langer kan duren dan verwacht.